Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Engelse rechter heeft twee mannen veroordeeld tot levenslang... voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De mannen van 38 en 52 wilden wapens het land binnensmokkelen... om een bloedbad aan te richten in de Joodse gemeenschap van Manchester. Ze waren geïnspireerd door Islamitische Staat. De wapens kregen ze nooit omdat ze zaken deden met een undercover agent. De jongste veroordeelde moet zeker 37 jaar gevangenisstraf uitzitten. De oudste 26 jaar. Ruim 600 Nederlanders dienden vorig jaar in het Israëlische leger. Dat blijkt uit openbaar gemaakte documenten van het leger. De meesten hadden naast de Nederlandse ook de Israëlische nationaliteit. Het is niet duidelijk of de militairen ook allemaal in Gaza actief zijn geweest. Ze kunnen ook in Israël zelf of op de bezette westelijke Jordaanoever zijn ingezet. De meeste buitenlanders in het leger van Israël hebben de Amerikaanse nationaliteit... gevolgd door Fransen, Russen en Duitsers. Action roept bepaalde speelgoedfiguren terug... omdat er in de zandvulling sporen van asbest zijn gevonden. Het gaat om de Stretch Squad figuren. Op het moment dat die beschadigd raken en de vulling naar buiten komt... kan dat een gezondheidsrisico vormen, zegt de winkelketen. De artikelen werden sinds april 2024 verkocht. Klanten kunnen hun geld terugkrijgen. Eerder deze week werd bekend dat toezichthouder NVWA onderzoek doet naar asbest in speelzand. PSV heeft een verrassende nederlaag geleden in de eredivisie. Uit bij Volendam verloren de Eindhovenaren met 2-1. Alle goals vielen in de tweede helft. Het was pas de tweede competitienederlaag van het seizoen voor de koploper. Het vorige verlies van PSV was op 30 augustus in eigen huis tegen Telstar.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 greatest moment, the sweetest moment. Dr. P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. You're Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? love. Oh, I'm sorry. Is there someone there? fine with you. Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.